Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iets meer bekend over de mannen die gisteren werden doodgeschoten in de MEC. Volgens RTV Oost zou één van hen criminele contacten hebben. Het andere slachtoffer zou zijn broer zijn. Bij de McDonald's in Zwolle, waar het gebeurde, wordt nog steeds druk onderzoek gedaan, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Onderzoek van de politie naar de dubbele liquidatie die er gisteravond heeft plaatsgevonden rond etenstijd. Een bomvolle zaak was het. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig, onder wie veel kinderen. En veel van die kinderen die hadden eerder op de dag ehm, gevoetbald op een schoolvoetbaltoernooi een eindje verderop. Voor hen en voor alle andere mensen die daar zaten te eten is slachtofferhulp geregeld. Inmiddels is een man van 32 opgepakt. Het is niet duidelijk of hij ook de schutter is geweest. In Duitsland is een vrouw opgepakt voor de vergiftiging van zeven studenten vorig jaar zomer. De vrouw van 32 voelde zich in de gaten gehouden door de studenten... en stopte daarom gif in hun eten en drinken. Ze wordt verdacht van poging tot moord en is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Thierry Baudet hoeft niet voor de rechter te komen voor zijn uitspraken over Joden en de Tweede Wereldoorlog. Op Twitter noemde hij mensen die niet tegen corona waren gevaccineerd de nieuwe Joden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de uitspraken niet strafbaar en was Baudet er niet op uit de holocaust te bagatelliseren. En restauranteigenaar Thomas uit het Brabantse Schijndel had gisteren zijn geluksdag. Hij vond een parel in een oester. Samen met zijn personeel was hij oesters aan het proeven en bij de eerste schelp was het meteen raak. Mooi bovenop het vlees, duidelijk zichtbaar, lag de parel. Normaal gesproken zou hij zich ingraven in de schelp of zouden ze sjaal houden onder de oester. Een zeldzame vondst, want Thomas en zijn collega's staken al 50.000 oesters open... en nog nooit zat er een parel in. Wat Thomas met de parel gaat doen, weet hij nog niet. De parel is niet heel erg groot en zal waarschijnlijk niet veel waard zijn. Dus ga hem mooi bewaren voor een mooi momentje of laten we verwerken in de ring. Het weer, veel bewolking, klein beetje zon hier en daar. En vooral in het noorden natte sneeuw. Komende nacht is het onder nul en valt er sneeuw.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 Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen moet je al rekening houden met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten verdraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en de Koentunnel. En 10 minuten oponthoud op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland.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 Want ik heb jou en mama als ik bang ben in de nacht, maar wie heeft zij om bij de wereld red. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.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 Gas uit Rusland moet vanaf morgen toch worden afgerekend in roebels. President Poetin heeft dat vastgelegd in een decreet. Landen die zich er niet aan houden worden beschouwd als wanbetaler, zei Poetin. Nederland heeft de Oekraïne tot nu toe voor 50 miljoen euro aan wapens geleverd. Minister Ollongren zei dat in het Tweede Kamerdebat over de toespraak van president Zelensky. Er zijn onder meer anti antiluchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren naar Kiev gestuurd. Een agent die in Welwijk een man van 27 doodschoot... wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie vindt dat hij niet had mogen schieten. Het weer bewolkt en vooral in het noorden natte sneeuw. Vanavond en vannacht op meer plekken sneeuw. try this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that straat.